Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden asielzoekers die in tenten moeten slapen niet goed verzorgd. Volgens het Rode Kruis is het een onmenselijke situatie en kan de vereiste hulp niet goed worden gegeven. Het Rode Kruis had eerder deze week tientallen tenten geplaatst op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Hulp, zoals eten en drinken, zou door het COA worden verzorgd. Maar volgens het Rode Kruis zaten asielzoekers urenlang zonder. De tenten worden daarom weggehaald. Zo'n 50 mensen in Wieringerwerf in Noord-Holland moesten vannacht hun huis uit vanwege een brand. Die was bij een schoenenrecyclingbedrijf. De 50 evacuees wonen allemaal in een naastgelegen complex voor arbeidsmigranten. Ze zijn bij locaties in de buurt opgevangen. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden. Politievakbond ANPV vindt dat een conferentie over Oekraïne volgende maand niet in Nederland gehouden kan worden. De bond stelt dat de politie overbelast is en deze conferentie er niet bij kan hebben. Op 14 juli ontvangen minister Hoekstra in het internationaal strafhof verschillende delegaties in Den Haag om te praten over oorlogsmisdaden in Oekraïne. Volgens de politievakbond wacht agenten een enorme bulk beveiligingswerk die zeker de gespecialiseerde eenheden niet aankunnen. Een boerenprotest tegen stikstofplannen vindt volgende week waarschijnlijk in Barneveld plaats. Het was al duidelijk dat er onder actiegroepen weinig draagvlak was voor een groot protest in Den Haag. Volgens Omroep Gelderland is nu het terrein van een boer in Barneveld in beeld als locatie. Er wordt rekening gehouden met 20.000 tot 30.000 demonstranten. Volgens een organisator is er bewust gekozen voor een locatie in de Gelderse Vallei... omdat de stikstofplannen daar het meeste impact hebben. Het weer, de dag begint in het noorden met wat bewolking. Verder is er overdag weer veel zon.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 got the chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.